het NOS nieuws van 8 uur. Dit is Helene Ecker met het NOS Journaal. In het centrum van Rotterdam zijn tientallen Koerdische demonstranten en Turken met elkaar op de vuist gegaan. Zo'n 300 Koerden demonstreerden tegen het isoleren van PKK-leider Öcalan, die al jarenlang in een Turkse gevangenis zit. Met hem is volgens de demonstranten geen contact meer mogelijk. De Koerden droegen PKK-vlaggen en emblemen van de Koerdische beweging met zich mee. De demonstratie verliep rustig, maar na afloop ging het toch mis. Koerden en Turken gingen met elkaar op de vuist. De politie greep daarop snel in. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Woensdag ging het beeld de wereld over van een bebloed Syrisch jongetje na een bombardement op Aleppo. Naar nu blijkt is zijn broer van tien bij datzelfde bombardement om het leven gekomen, als een van de vele anonieme slachtoffers van de oorlog in Syrië. De verwondingen van het gefilmde driejarige jongetje vielen mee. Wie de bommen heeft afgeworpen waar het tienjarige broertje bij is omgekomen is onduidelijk. Rusland heeft ontkend achter de luchtaanval te zitten. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zijn deze maand in Aleppo al meer, al meer dan 140 kinderen om het leven gekomen. Het Afghaanse leger heeft Taliban-strijders uit een deel van de provincie Kunduz verdreven, dat ze uren daarvoor nog hadden veroverd. Helemaal duidelijk is de situatie nog niet, want volgens lokale bronnen zijn er nog steeds Taliban-strijders in het gebied. De Taliban hadden het gebied ingenomen na dagenlange gevechten. In Breda is aan het eind van de middag een man op straat neergeschoten. Op een locatie net buiten het centrum, waar op dat moment veel mensen liepen. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ooggetuigen hebben tegen Omroep Brabant gezegd dat de man vanuit een rijdende auto is beschoten op het moment dat hij uit een belwinkel kwam.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 Selena Gomez. Kill him With Kindness. Dit uur eh, gaan we kijken natuurlijk naar de Nederlandse top 40. En hoe de top 3 eh, van deze week uitziet. Eerst gaan we luisteren naar de nummer 14 eh, van deze week.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 waiting on you. samen met eh, Justin Bieber en mee met eh, Cold Water. En de hoorde nummer 13, eh, de Charlie Poet was dat samen met Selena Gomez, We Don't Talk Anymore. En we gaan nu luisteren naar de nummer 11.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 voor een kleine resume voor je welke platen we wel en eh, niet hebben gehad. En ik doe het vanaf 29 eh, tot eh, met nummer 11. Op 29 vonden we Zak Noel samen met Salvi met Trumpets. Shawn Mendes met Treat You op 28. Op 27 zit Meu met Final zanger. Lucas Graham met Mama Zet op 26. De nummer 25 in handen van Clean Bandit met Cheers and Time Flies Once in Maal staat op 24. De nummer 23 caneus met I Hate You, I Love You. De nummer 22 is in handen van Willy William met Ego. De nummer 21 dan Dua Lipa, Harder Than Hell en Red Hot Chili Peppers met Dark Necessities staat op nummer 20. Op nummer 19 Britney Spears samen G-Eazy met Make Me. En de nummer 18 is in handen van Ariana Grande met Into You. Nummer 17, Selena Gomez met Kill Em With Kindness... en Dubs met La La Land op 16. Op 15 vinden we Charlie Puth met Once A Call Away. En dan nummer 14 is in handen van Katy Perry met Rise. Charlie Puth samen met Selena Gomez, We Don't Talk Anymore op nummer 13. En op nummer 12 staat Major Lazer samen met Justin Bieber... en met Cold Water, de snelste stijger van deze week. En dan de nummer 11, Jordan James Bay met Best Fake Smile. De, Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown op Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan aan de top 10 beginnen en dat doen we met de nummer 10.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 Het is weer vrijdag, de week is weer voorbij. De enige echte, alle 40 op een rij. en de Nederlandse top 40, Radio 538. Inderdaad, eh, Radio 538 presenteert op dit moment... Eh, zoals ik iedere week eigenlijk zeg, de Nederlandse top 40. En ik ga hem even in eh, vogelvlucht een beetje doornemen... Leo Klein is eh, nieuw binnengekomen op 37 eh, eh, met het liedje Vakantie. Wherever I Go van Romy Public staat op 36. Vice met, samen met Afrojack met de nummer Hey staat op 22 weken in de lijst. Deze week op 32. Dotan is nieuw binnengekomen met Shadowwind op nummer 29. Ook nieuw binnengekomen is de nummer 23 in de Nederlandse top 40. DJ Snake samen met Justin Bieber met Let Me Love You. Eh, nog meer nieuw binnengekomen is de Chainsmokers samen met Halsey met Closer op nummer 21. Nou, dan gaan we even kijken naar de top 10 van eh, de Nederlandse top 40. Op 10 staat Dua Lipa met Harder Than Hell. Sam Veld met Summer on You staat op nummer 9. En Enrique Iglesias met Duele El Corazon op nummer 8. Op nummer 7 staat uh, eh, Sean Mendes met uh, Treat You Better. En uh, Drake met One Dance staat op nummer 6. Calvin Harris, This Is What You Came For op nummer 5. En Dior met Bailar op nummer 4. Justin Timberlake met Ken Stop The Feeling staat op nummer 3. En net zoals vorige week. En op nummer 2 staat Jonas Blue met Perfect Strangers. Net zoals vorige week. En op nummer 1 staat... Een tromgeroffel, nee dat doe ik niet.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 Ah, lijst der lijsten, de Nederlandse top 40. De Europese top 40 is de lijst eh, der lijsten. Hey, wij gaan luisteren naar de nummer 7 van deze week. Sam Veld is dit met Summer on You. We were in love with the sun.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 What the fuck is er nou weer met Justin Bieber aan de hand? Ja, ik moet hem iedere week doen. Hè. En ik werd van de week getipt zelfs over deze... What the fuck is er nou met Justin Bieber aan de hand? Want het lijkt dat Justin Bieber allemaal niet meer te interesseren. Want afgelopen dinsdag heeft hij zijn Instagram-account verwijderd. Afgelopen weekend kreeg hij eh, flink wat kritiek... naar een eh, serie foto's die hij deelde van zijn uitstapje met Sophia Ritchie. Omdat de aard van die reacties zo negatief was... besloot Bieber een waarschuwing te plaatsen dat wanneer dat niet zou stoppen... hij zijn Instagram-account privé zou gaan maken. Nou, Justin Bieber plaatste nog wel, wat, eh, wel een snoezige foto van zichzelf met een hond op schoot. Maar vrij kort na het verschijnen van die afbeelding verdween zijn account van Instagram. De verklaring achter zijn besluit eh, laat zich raden... maar via zijn andere media heeft hij daar nog niets over losgelaten. Wel moeten bijna 78 miljoen volgers nu op een andere manier... het leven van de Justin Bieber gaan volgen. Tot zover uh, het nieuwtjes om deze verschrikkelijke avond, deze man. Iedereen mag zijn eigen mening hebben natuurlijk, maar eh, hem Hey, wij gaan eh, naar de top 4 eh, van eh, deze week. En dat gaan we doen met de nummer 4 natuurlijk. Tiamo is dit met Drop That Low. Vorige week nog op 7. Eh, we gaan aan de top 3 beginnen van eh, deze week. Maar eh, niet voordat ik je de top 3 van vorige week heb laten horen. Nummer 3. Koude Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was de top 3 van uh, vorige week. Deze week beginnen we gewoon uh, met de nummer 3 van deze week. Justin Timberlake is in met Can't Stop the Feeling. Maurice Mulder.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 De 11 weken in de lijst. Vorige week op eh, nummer 1, net zoals deze week. Dit is eh, Alvaro Soler met Sofia. plaat die alweer 11 eh, weken lang eh, in de lijst staat. En eh, deze week wederom op nummer 1. You can wear my shoes Learn to talk like me never gonna feel this way. You ain't never gonna know me. But I know you. Singing in our things can only get better. Can only get, can only get, they get over me.